heeft een leerling hoogstwaarschijnlijk naast Da Vinci gestaan en meegeschilderd. Kopie heeft jaren in het Prado gehangen, maar viel niet op doordat de achtergrond zwart was. Pas bij een restauratie kwam het originele Toscaanse landschap tevoorschijn. Dan het weer, matig tot lokaal strenge vorst.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 Jason. This is where I Text TV op kanaal 45. ZFM. Ah, dirty. Nasty. Nasty. Too dirty to clean my act up. Yeah, If you ain't dirty, you ain't here to party. elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Let me overdue. Give me some room. I'm coming. Let's get dirty. That's my jam. I need that to get me off. Sweat until my clothes come off. It's exclusive speakers I on. I'm still jumping six in the morning. Table dancing glasses of fashion. No questions. Time for some action. giving just what you love to the maximum. Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to drop? That's when we take it to the parking lot, and I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go. jam like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For damn presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas.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 Dat zegt premier Gillard van Australië. Volgens Australische media heeft het schip een noodsignaal verstuurd voordat het van de radar verdween. Gillard spreekt van een grote tragedie en zegt dat Australië hulp biedt. Dodental van de voetbalrellen in Egypte is opgelopen tot 74. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken raakten zo'n 250 mensen gewond. Meteen na afloop van een wedstrijd in de stad Port Said stormden fans van het winnende team het veld op en joegen ze achter spelers en technische staf van de tegenstander aan. Die werden achtervolgd tot in de kleedkamer. Ook werden supporters van de tegenpartij en stewards bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. Zo'n 50 mensen zijn gearresteerd. Het Egyptische parlement vergadert vandaag over het geweld in Port Said. De sociale netwerksite Facebook gaat naar de beurs. De Amerikaanse bedrijf hoopt daarmee 5 miljard dollar op te halen. Dat is veel minder dan analisten hadden verwacht. Zij gingen uit van zeker 10 miljard. Toch wordt het de grootste beursgang van een internetbedrijf. De waarde van Facebook wordt geschat op 100 miljard dollar, ongeveer evenveel als de hamburgergigant McDonald's. Het bedrijf werd opgericht in 2004 door twee jonge Amerikanen, van wie Mark Zuckerberg het bekendst is, over hem en over de start van Facebook. Werd twee jaar geleden de film The Social Network gemaakt. In haar huis in Krakau in Polen is Nobelprijswinnares Wisława Szymborska in haar slaap overleden. De dichteres kreeg in 1996...